Kees Groot met het NOS-journaal. Een verkeersongeluk in de bij tot een zware explosie. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Volgens Italiaanse media is een tankwagen met een brandbare stof ontploft. Een brug zou zijn ingestort en er zouden zeker twintig gewonden zijn gevallen. Via sociale media worden videobeelden verspreid... waarop is te zien dat een grote vuurbal de lucht inschiet... gevolgd door een zwarte rookpluim. Amerikaanse bedrijven investeren steeds minder in Nederland. Dit jaar al 60 miljard euro minder. Door lagere belastingen in de VS is het aantrekkelijker voor hen om in eigen land te blijven. Maar ook plannen van het Nederlandse kabinet om brievenbusfirma's aan te pakken schrikken af. Via die firma's ontwijken veel Amerikaanse bedrijven de belasting. Na 70 jaar stopt NPO Radio 1 met de piepjes voor het NOS-journaal op het hele uur. Deze zogeheten pips worden vervangen door een nieuwe vormgeving. De NPO stopt ermee omdat ook veel andere radiozenders geen piepjes meer hebben. Ook zijn ze niet meer nodig om klokken of horloges gelijk te zetten, omdat dat nu vaak automatisch gaat. Binnenvaartschippers zijn niet blij met de afsluiting van de Prins Bernhardsluizen bij Tiel. Die zijn gestremd voor de scheepvaart om extra zoet water uit de Waal aan te voeren... om verzilting van het water rond Rotterdam tegen te gaan. Schippers moeten hierdoor omvaren en dat, dat kost tijd en geld, zeggen ze. Ze zijn ook boos omdat ze niet zijn ingelicht over de stremming. De tweede landelijke hittegolf van deze zomer is een feit. In de beeld is zojuist de 30 graden grens gepasseerd en daarmee is aan alle voorwaarden voldaan. De hittegolf begon op 29 juli en duurt waarschijnlijk nog een paar dagen. De eerste hittegolf was van 15 tot 27 juli. Het weer zonnig en erg warm met 27 graden aan zee tot 34 eh, graden in het binnenland. Morgen met 30 tot 37 graden nog iets warmer. Maar morgenavond is er vanuit het westen kans op zware onweersbuien.